Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Volgende week woensdag komt er een nationale actiedag voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. De NPO, RTL en Talpa gaan samen een programma maken voor Giro 555 dat die avond zal worden uitgezonden. De landen kunnen alle hulp gebruiken om mensen onder het puin vandaan te halen, ziet verslaggever Jeroen de Jager die in het rampgebied is in Turkije. Nou, terwijl we met deze eh, jonge dames staan te praten, komen er prompt werklui aan met eh, wat zwaardere apparatuur, maar nog steeds geen hijskranen. Want hier liggen echt betonnen platen die als pannenkoeken op elkaar zijn gedrukt van de verdiepingen op elkaar. In totaal zijn er meer dan 11.000 doden gevallen in beide landen en nog eens duizenden worden vermist. Boerenactiegroep Farmers Defence Force zegt dat ze weer gaan demonstreren op zaterdag 11 maart in Den Haag. De grootste demo alle tijden zullen we deze keer op gaan tuigen. Deze keer niet alleen met de boerenstandpunten, maar met alle standpunten en alle problemen die momenteel spelen in onze maatschappij. Van toeslagenaffaire tot de gascrisis, tot de eh, verzakte huizen in Groningen, tot de waterschade in Limburg. Ja, aan al die problemen willen ze dus aandacht gaan besteden, zegt de voorzitter van Farmers Defence Force. De demonstratie is vier dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen. De gemeente Den Haag weet er al van en moet nog wel even beoordelen of de boerenactie wel door kan gaan. Het zou dan wel een drukke boel worden. Actiegroep Extinction Rebellion gaat die dag ook al demonstreren in Den Haag. Ze willen dan opnieuw de A12 blokkeren. Dan naar Frankrijk, want de overheid daar gaat wijn opkopen die niet verkocht wordt of maar overblijft. Die kan dan worden omgezet in alcohol voor de industrie en dat wordt dan weer verwerkt in dingen als parfum. Frankrijk trekt 160 miljoen euro uit voor het plan. Er blijft jaarlijks steeds meer wijn over in Frankrijk. De gemiddelde Fransman dronk 70 jaar geleden nog 130 liter wijn per jaar en nu is dat nog maar 40 liter. En op de stranden van IJmuiden, Bloemendaal en Noordwijk aan Zee is iets bijzonders aan de hand. De kust is helemaal bezaaid met duizenden dode zeesterren. Door de harde wind en stromingen is de zeebodem waarop ze liggen losgewoeld. Ja, en dan spoelen de zeesterren dus aan. Dat gebeurde vorig jaar ook al, vertelde deze zeebioloog toen. Zeesterren hebben aan de onderkant hele kleine voetjes zitten kleine zuignapjes waarmee ze zich goed kunnen vasthouden, bijvoorbeeld aan mosselen of aan zeewier. Maar als het heel koud wordt, lukt ze dat minder goed. Ik denk dat je dat zelf ook wel hebt. Als je zwemt in koud water, dan, dan eh, een beetje verlammend bijna. En dat gebeurt met zeesterren ook. Krijg je nog wat weer. Op veel plekken vriest het al. Vannacht kan de temperatuur dalen tot min 5.